Goedemorgen, ik ben Thomas en dit is het nieuws van NOS op 3. De gebouwen van de Universiteit van Amsterdam blijven vandaag en morgen dicht voor studenten. Gisteren liepen daar pro-Palestijnse protesten opnieuw uit de hand. In de gebouwen van de UvA is schade aangericht en daar paalt de universiteit van. Ja, het is verschrikkelijk heel erg jammer dat dit zo gelopen is. De, eh, de dag begon eigenlijk heel eh, eh, vredig. Om 11 uur walk-out, demonstratie beneden buiten op de brug. Op enig moment is dat omgeslagen met als resultaat enorme vernielingen, graffiti, weet ik veel wat. het is niet om aan te zien. Verschrikkelijk. Het schoolbestuur zegt dat ze de veiligheid niet kunnen garanderen... van iedereen in de universiteitsgebouwen. Vorige week was de UvA ook al een paar dagen dicht... na uit de hand gelopen protesten. De schade werd toen geschat op anderhalf miljoen euro. Conducteurs, politiemensen en brandweerlieden zijn het vaakst niet aan het werk door een bedrijfsongeval. Dat hebben het CBS en TNO uitgezocht. In veel gevallen zeggen mensen dat een ongeluk gebeurde doordat ze gestrest zijn. Anderen zeggen niet te kunnen werken doordat ze zich gesneden of gestoten hebben of zijn uitgegleden. En zoek je nog een slaapplek in Duitsland tijdens het komende EK voetbal? Nou, dan moet je de portemonnee trekken. Volgens het AD zijn er in Berlijn geen hotelkamers meer verkrijgbaar... onder de 1000 euro per nacht in de eerste week van het EK. Dat is tien keer zo duur als een jaar geleden. Onrust op Goeree Overflakke. Eh, veel inwoners daar hebben last van maag- en darmklachten. Die klachten lijken te wijzen op het norovirus. Inmiddels is er een run ontstaan op diarreeremmers... en door een gerucht op social media wordt ook massaal flessenwater ingeslagen. Ik werd ineens net bestookt met allerlei pingpingetjes uit eh, mijn telefoon. Van alle kanten werd er ineens eh, op social media doorgegeven... dat, dat het kraanwater niet gedronken mocht worden. Dus uh, even schakelen, een paar groothandels in de buurt. Wippen we veen en weer, helpen elkaar een beetje en dan heb ik nu nog een beetje water. Dus eh, voor de mensen die echt nog dorst hebben, hebben wij weer water voor de mensen. volgens het drinkwaterbedrijf kunnen mensen hun water gewoon veilig drinken. Het water wordt daar continu in de gaten gehouden. Het weer nog. De dag begint overal droog en flink zonnig. Vanmiddag zijn er in het midden en zuiden stapelwolken... met vanavond ook kans op regen en onweer.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 Planbureau voor de Leefomgeving maakt zich zorgen over de gevolgen van de toenemende droogte in Nederland. Door klimaatverandering zijn er meer en langere droogteperiodes, terwijl er ook meer vraag is naar water. Bergingswerkers hebben in Baltimore delen van de brug opgeblazen die instortte na een aanvaring met een vrachtschip. De brugdelen lagen deels op het schip dat daardoor niet weggehaald kon worden. De hoop is dat dit nu binnen enkele dagen wel lukt. Ruim 191.000 middelbare scholieren beginnen vandaag aan het Centraal Schriftelijk Eindexamen. Het gaat onder meer om geschiedenis voor VMBO, Grieks voor VWO en wiskunde voor HAVO.